Goed, we zijn eh, dit nieuwe jaar begonnen met een, ook een gloednieuwe cd van Christian Torzager, Zager, met de mooie titel Nothing But Peace van het label Phoenix Muziek. We gaan verder met Asher Queen met Music for Love. Heel veel luisterplezier met Peaceful Radio. When I close my eyes I see This love in eternity walking hand in hand across the sand. Forever you and me. And when the fog of fear obscures, and the warmth of our love endures, love and only love can keep us free. There is laughter in your knowingness, and a wisdom in your child. There are rays of light that are hidden. There are rays I can almost see. There's a ray of light that allows our love to be. I can hear the bells of Dublin in this long. now. makes us leave this time. We're not going to join McAlpine's Fusiliers. We've got brains and we've got vision. We've got education too. But we just can't throw away these precious years. So we walk. London and the streets of Baltimore. And we meet at night in several Boston bars. We're the leaders of the future, but we're. it's not the work that scares us. We don't mind an honest job, and we know things will. Be. Kitaro. Kitaro staat eh, met dit eh, prachtige nummer, Theme from Silk Road, uh, op Pure Inspiration, een verzamelcd van Oriade Music, ons eigen Nederlandse New Age muzieklabel. We gaan afsluiten dit eerste uur van aflevering 705 van Peaceful Radio met Live on Mars van Bo Lerdrup Hansen, het label Phoenix Muziek. Je kunt het allemaal nalezen via www.zfmzandvoort.nl. En wil je het nog eens naar luisteren, dan kan dat via www.peacefulradio.eu.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 De Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven is een onderzoek begonnen naar de brand bij Chemiepack in Moerdijk. Er worden nu al feiten verzameld. Het onderzoek richt zich op de oorzaken en achtergrond van de brand en de crisisbestrijding. Het vuur begon vanmiddag om half drie door nog onbekende oorzaak en leidde tot tal van explosies en een grote giftige rookwolk. Die trekt nu in noordelijke richting. Er komen volgens deskundigen geen gevaarlijke concentraties chemische stoffen vrij, al mogen boeren hun dieren niet laten grazen in gebieden waar de wolk overtrekt. Het vuur woedt nog steeds. Binnen een uur gaat de brandweer de brandende gebouwen bedekken met een schuimdeken. Het vuur moet dan onmiddellijk doven. Woordvoerder Robert Gibbs van het Witte Huis stapt begin volgende maand op. Hij wordt zelfstandig politiek adviseur, maar blijft wel president Obama adviseren. Het vertrek van Gibbs past in de vele veranderingen die Obama de komende dagen doorvoert. Een nieuwe ploeg moet zorgen voor een sterkere tegenstand tegen de Republikeinen... en ervoor zorgen dat Obama wordt gekozen voor een tweede ambtstermijn. Vrijdag maakt Obama waarschijnlijk zijn nieuwe economieteam bekend. De Geuzenpenning is dit jaar toegekend aan de Nederlandse krijgsmacht en de Afghaanse mensenrechtenactiviste Sima Samar. De penning is een eerbetoon van de stichting Geuzenverzet aan mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten en zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Het leger krijgt de penning voor de gevaarlijke inzet in Afghanistan, waardoor volgens de stichting de situatie in Afghanistan is verbeterd. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het opnieuw glad in het noorden. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen dat het door neerslag en vrieskou verraderlijk glad kan zijn in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.